Studenten van vandaag, dat zijn toch de leraren ook van morgen... en de geleerden en de onderzoekers en zo. Ik ben hier ook ehm, als student die wil promoveren... en die 80% van de PhD-promotieplekken ziet verdwijnen. Ehm, waardoor ik het gevoel heb dat ik geen toekomst meer heb in de academische wereld in Nederland. Ik ehm, werk echt keihard om kwaliteitsonderwijs te geven. En ik zie gewoon dat ehm, als dat bedreigd wordt, ja, ik ben echt woedend. Ook in Den Haag werd vandaag actie gevoerd. Morgen ligt het hoger onderwijs in Utrecht een dag stil. De Consumentenbond waarschuwt voor verkopers van thuisbatterijen. Met de dure thuisbatterijen kan zonne-energie interessanter worden. Er zijn veel telefonische verkopers die agressief te werk gaan. Er wordt gevraagd of ze digitaal een handtekening willen zetten onder een offerte. En dan denken mensen, nou ja, een offerte is, nou ja, het is gewoon een voorstel. Hè. Dan ben ik nog nergens toe verplicht. Ze eh, rommelen mensen ook in een handtekening voor 250 euro borg. Maar uiteindelijk maken die mensen een afspraak dat iemand langskomt. En als diegene langskomt, dan blijkt dat ze niet meer onder de koop uit kunnen. De kosten lopen soms op tot tienduizenden euro's. Bij uitkeringsinstituten instantie UWV zijn opnieuw fouten ontdekt. Dit keer bij het vaststellen van uitkeringen aan arbeidsongeschikten. Mogelijk hebben die mensen te weinig of juist te veel geld gekregen... schrijft minister Van Heijem van Sociale Zaken. Hij zegt dat hij zo snel mogelijk met meer details komt. Het ging eerder al fout bij het UWV. Zo moesten vorig jaar tienduizenden via-uitkeringen opnieuw worden berekend. Ook die waren mogelijk te laag of te hoog. Kinderen in Den Haag kunnen vanaf vandaag gratis door de stad reizen met de tram of de bus. Het gaat om een pilot en die heet Kids voor Niks. Daarvoor kunnen ouders een speciale chipkaart aanvragen. Het gaat om een proef, die is bedoeld voor kinderen van 4 tot 11. En de gemeente wil tijdens die proef 30% van de Haagse kinderen in het OV krijgen. Heb ik nog het weer. Na een zonnige dag komt het vanavond weer af. Vannacht kan het wat gaan regenen. En morgen is het een stuk kouder. Er zijn meer wolken en af en toe een bui bij hooguit 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een avondspits in Noord-Holland met vooral dagelijkse files... die hoogheid zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Zoals de A9 Amstelveen richting Alkmaar... voor knooppunt Velsen 9 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. De A10 Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer... voor Koenplein 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A10 voor Amsterdam buiten richting Utrecht is dat. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er staat daar een auto met pech.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 holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole wide world to hear. I wish like a bird in the sky. How sweet it would be if I found I could fly. Well, I'd soar to the sun. Bye. to make it doing now? for you are. Dit zijn de hoofdpunten van het internationaal. De tanker die vanochtend op de Noordzee voor de Engelse kust een aanvaring had met een vrachtschip... lekt kerosine, zegt een van de eigenaren. Door de botsing zou een tank zijn gescheurd. 32 mensen zijn aan land gebracht, onder wie alle opvarenden van de tanker. Uitkeringsinstantie UWV heeft fouten gemaakt bij het vaststellen van uitkeringen voor arbeidsongeschikten. Ze hebben mogelijk te veel of te weinig gekregen. Hoeveel mensen gedupeerd zijn is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om de wegen rond Utrecht zoveel mogelijk te mijden. Op de A12 bij knoppend lunetten is een vrachtwagen gekanteld. Er is olie gelekt en ook is het asfalt beschadigd geraakt. Het weer. Vanavond meer bewolking. Vannacht en morgenochtend valt er wat regen. Het wordt morgen met 8 graden een stuk koeler dan vandaag. dance. If you wanna dance, let's take our chance. You can jump to the beat uh, and keep bouncing.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 The beat of the drum in your This is our chance. If you wanna dance, let's take our chance. You know that you've got what I like. You know that you've got what I need. You know that you've got what I like.